Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. De van de overval op een Haagse juwelier is opgepakt. Juwelier Ruud Stratman werd vorige week neergeschoten en overleed later. De verdachte, de 19-jarige Sandro Grigolia, is in Georgië aangehouden. Gaf zichzelf vanmiddag aan bij de Nederlandse ambassade. Andere overvaller werd afgelopen nacht opgepakt in Den Haag. Sinds de overval waren de twee mannen voortvluchtig. politie verspreidde gisteren hun namen en foto's. In Amsterdam wordt het landskampioenschap van Ajax gevierd. Na de 2-0 overwinning op VVV werd er vuurwerk afgestoken op het Leidseplein en klommen fans in lantaarnpalen. Tijdens een tv-interview viel de kampioenschaal op een teen van ajax Jan Vertongen. In tegenstelling tot vorig jaar liep de schaal dit keer geen deuk op. Komende avond wordt Ajax gehuldigd op een terrein naast de arena. Ajax is voor de 31ste keer landskampioen van Nederland. Illegale jongeren hebben recht op onderwijs en mogen dus in Nederland stage lopen om hun opleiding af te ronden. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald in een zaak die was aangespannen door een Surinaamse scholier. Hij kon zijn mbo-opleiding niet afronden omdat hij geen stage mocht lopen. Volgens het vonnis wordt het recht op onderwijs in het hart getroffen als een leerling geen kans krijgt om zijn diploma te halen. Veel Vodafone-klanten hebben vandaag gebruik gemaakt van de mogelijkheid om gratis te bellen en te sms'en. Dat kan als goedmakertje vanwege de grote storing bij Vodafone van begin vorige maand. Volgens het telecombedrijf is er de hele dag zo'n 50% meer gebeld en ge-sms'd dan op een gewone woensdag. Het weer wisselend bewolkt en vooral in het midden en zuiden van het land buien. Komende dag af en toe regen.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 What's your dick like, homie? What are you into? What's the run to? Where do you wake up? Tell you bitch, keep hating. I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face.